Ongeveer 250 ondernemers zijn er nog altijd niet uit met defensie. De stroomstoring die drie dagen duurde werd veroorzaakt doordat een Apache-helikopter tegen een hoogspanningskabel vloog. Defensie zegt dat alle gevallen individueel bekeken moeten worden. China stelt de komende drie jaar 10 miljard dollar beschikbaar voor leningen aan landen in Afrika. Ook wil China de schulden van de allerarmste landen kwijtschelden. De Chinese premier maakte de maatregelen bekend op een top in Egypte. Daar waren ook omstreden Afrikaanse leiders zoals president Mugabe van Zimbabwe en president al-Bashir van Soudaan. Kinderen zijn niet erg bang voor de Mexicaanse griep. In een peiling in opdracht van het NOS Jeugdjournaal zegt 82% niet bang te zijn om griep te krijgen. Van de ondervraagden zegt bijna twee derde geen vaccinatie te willen als ze zelf mogen besluiten. De Drentse politie heeft in Koevoorde stevig opgetreden tegen 150 supporters van voetbalclub De Graafschap. Die waren met de trein op weg naar Emmen voor het eerste divisieduel Emmen-De Graafschap. Onderweg richtten ze vernielingen aan. Bij de confrontatie met de ME die daarop volgde heeft de politie twee waarschuwingsschoten gelost. Zes supporters zijn aangehouden. Bij de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Berlijn heeft Johnny Davids de 1500 meter gewonnen. De Norbuco werd tweede, de Canadees Morrison pakte het brons. Beste Nederlander was Stefan Groothuis die vierde werd. Bij de vrouwen won Annette Gerritsen brons op de 500 meter. Het goud was voor de Duitser Jenny Wolf, de Chinese Beijing Wang won het zilver. In de eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen ADO met 5-1 gewonnen. AZ en Feyenoord speelden gelijk. In Alkmaar werd het 1-1. Heerenveen won de uitwedstrijd tegen Utrecht met 3-2 en NAC won thuis met 4-0 van Willem II. De topper Twente-Ajax is nog bezig.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 Voorlopig luistert u heel even nog naar eh, de muziek van vorige week. En we gaan wij proberen in de tussentijd om de muziek die wij mee hebben genomen voor de CFM Blues af te kunnen gaan spelen. Ik hoop dat het lukt. Mocht er niet zo het geval zijn, dan blijft u luisteren naar uh, Golden CFM van vorige week. En dan hoop ik u volgende week weer te spreken. Een hele goede avond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden ZFM. Live. Live. Ja, vanuit de studio aan het Gasthuisplein. En Daan is er weer. Yes, yes, yes, yes, yes, Dag Daan. Dag. Lekker vakantie gehad. Ja, heerlijk. Ja, je bent ook bruin geworden. Gert van <laughs> een, beetje, een beetje misselijk van. Ja. Oké. Goed. Uh, een, eh, een, van de mooiste nummers eh, in mijn ogen die uh, ooit geschreven is. Dust in the Wind. Een, een hit van het album Point of No Return. En dan een no gespeeld als K-N-O-W Return uit 1977 van de band Kansas. Heel lekker rustig. Ja, ja ja, lekker man. Lekker man, vet man. Fit man. <laughs> nou, we gaan nog naar, naar zo'n heel mooi nummer toe. Uh, en ik wil nog even zeggen dat we vanavond ehm, eigenlijk alleen maar ballads gaan draaien. Uh, rock ballads en, en andere ballads uit de pophistorie. En het volgende nummer dat wij voor u gaan draaien, dat is van Don McLean. Ja, en die misschien wel het meest bekend geworden eh, door zijn nummer American Pie.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 Impassioned lovers, wrestle as one. Lonely man cries for love and has none. New mother picks up and settles her son. Senior citizens wish they were young. Cold-hearted orb that rules the night removes the colors from our sight. Red is gray and yellow white, but we decide which is right and which is an illusion. nummer, Ja, heerlijk. Rustig. Het is, eh, het is eh, eh, ja, op een andere manier bekend. Dit is het origineel uit de 60 jaren. Een van de grootste hits van de Moody Blues. En een Britse band die nog meer hits had als Tuesday Afternoon, Ride My Seesaw. En later in de 70 jaren Question, I'm Just a Singer in a Rock Roll Band. En ook in de 80 jaar hebben ze nog hits gescoord als I Know You're Out There Somewhere en Your Wildest Dreams. Dus een, eh, echt een veelzijdig, eh, veelzijdige groep. Een andere ballad dat eh, nou, bij de meeste mensen heel prettig in het gehoor ligt... is Scarborough Fair van Simon Carfunkel uit 1968. Are you going to Scarborough? Parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Tell her to make me a kind of red shirt the deep forest green. Parsley, sage, rosemary, and thyme. Sparrow and snow crested crown. Without no seam, moonlight and close the child of a mountain. She'll be a true love of mine. Sleeps on a willow a cloudy Tell her to find me and take her out while a sprinkling of leaves. Parsley, sage, rosemary, and between the salt water and strands and polishes a She'll be. Tell her to reap it in a sickle mill of blazing inspired battalion. Parsley, sage, rosemary. knows me. House of the Rising Sun. In een versie eh, van eh, The Animals 1964. Maar het is al een heel oud nummer. Het werd eerder uitgebracht door Joan Baez in 1960, Nina Simone in 1961 en Bob Dylan in 62. En het was eh, eerder nog in 1928 al opgenomen door Texas Alexander in een blues versie. En als folk blues door Woody Guthrie in 1940. En eh, eh, een deel van de tekst die gaan terug tot de 18e eeuw. En, ja, en de melodie, ze zijn afgeleid van de 18e of zelfs 17e eeuws Engels volknummer. Het is eh, waarschijnlijk honderden keer gecoverd. En de bekendste versie, het brein achter deze bekendste versie is uh, volkszanger Dave van Ronk. Dave van Ronk, whatever. En Bob Dylan koffende het nummer van hem en nam het op in 1962. En daardoor kon Van Ronk het niet meer spelen. En daarna namen het Animals het op. En dan kon Dylan het niet meer spelen. Enfin, er, is, er eh, moet je maar eens opzoeken op eh, Google eh, House of the Rising Sun. Ontzettend veel over dit nummer gedaan. En het schijnt zelfs zo te zijn dat het nummer... gaat over iemand die zijn, zijn of haar leven vergroot in een gebouw van die naam. En dat is dan hoogstwaarschijnlijk een gevangenis of een bordeel. Zo, oké. Eh, de term Rising Sun wordt vaker gebruikt in traditionele Amerikaanse Engelse volkliederen en was tersluikse een verwijzing naar bordelen. In sommige versies van het nummer is Hopers een man en in andere een vrouw. Kijk dus meer op, eh, op uh, Wikipedia. Wikipedia.nl En daar staat ontzettend veel over dit nummer. En dat is ontzettend interessant, denk ik. Donovan. Ja. Phillips. Leach beter bekend onder de, de naam. Donovan eh, was een eh, Schotse eh, singer-songwriter die een heel mooi nummer heeft geschreven in 1968 van zijn album Hurdy-Gurdy Man. En een hit daarvan was Jennifer Juniper. En dat was gedeeltelijk dan een Franse tekst aan verbonden. Luister u maar naar Jennifer Juniper. Is she dreaming? Yes, I think so. Is she pretty? Yes, ever so. What you doing, Jennifer, my love? I'm thinking of what it would be like if she loved me. You know, just lately, this happy song, it came along and I had to somehow try and tell you Jennifer, Juniper, hair of golden flags Jennifer, Juniper, longs for what she lacks Do you like her? Yes, I do, sir Would you love her? Yes, I would, sir What you doing, Jennifer, my love? Jennifer I do Chicago Transit Authority, zo heette ze oorspronkelijk. En ze zijn eigenlijk eh, beter bekend geworden onder de naam eh, Chicago. En dat had te maken met het feit dat eh, de eerste, het eerste album dat ze opnamen... en dat heette Chicago Transit Authority... door het oorspronkelijke Chicago Transit Authority... en dat was mhm. dan het openbaar vervoer in Chicago... Ehm, eh, niet geaccepteerd werd. En daardoor werd de naam van de band ingekort tot simpel Chicago. <clears throat> Pardon. En daarna heeft men nog 31 albums opgenomen. En allemaal onder nummer, onder nummer Chicago. Mhm. En dan eh, het volgende nummer uit eh, de Romeinse cijfers. Dus als je oh. hebt het over Chicago 11, dan heb je X, Y, weet je wel, X1 enzovoort. 32 eh, stuks totaal. En eh, hun eh, grootste hit was dan If You Leave Me Now. En dat is een nummer uit, dan moet ik het eventjes gauw opsnorren, 1976. 76, ja. Tenminste, oh, hé, hey, dan mag ik hem eigenlijk niet draaien. Ah ja. Nou, voor een keertje dan. Voor een keer. Oh, goed, oké. Okay. volgende keer als je het nog een keer doet, krijg je billenkoek. Oh, oh ja. Maar ik heb hier staan, Chicago, You liet me nou, 1974. heel raar. Heel raar. Goed, ah ja, waar gaan we nu luisteren? Ja, we gaan naar eh, Boston. Eh, eh, niet de stad Boston, was me waar. Maar de Amerikaanse rockband Boston. En die hebben hun grootste hits in de jaren 70 en 80 gevierd. Wij hebben voor u uitgezocht More Than Feeling uit 1975. Dus waren dat, Daan. Ja, lekker hoor. En, eh, Amerikaans moet je mij horen. Dus, nou, <laughs> maar goed dat ze niet kunnen verstaan wat ik zeg. zeg. Want het is natuurlijk een Britse... Eh, eh, groep uit de jaren zestig die, ja, men zegt dat zij vernoemd zijn naar Buddy Holly. Vandaar de hollies. Maar ook anderen zeggen weer dat zij vernoemd zijn naar de kerstversieringen in een bepaalde club. De Club de Oasis, waar zij in 1962 in december hun eerste optreden gaven. Ze hadden nog geen naam. En, en eh, na aanleiding van de kerstversiering in de kleedkamer, mhm. waar eh, veel hulst hing. En dat is, schijnt in het Engels holly te zijn. Hebben ze zich de Hollies genoemd. Nou ja, wat er van waar is, eh, zal me eigenlijk een beetje worst zijn. Ze hebben gewoon ontzettend lekkere muziek gemaakt. Uh, voornamelijk het meerstemmige, eh, harmonieuze zang. En ze werden daarin geïnspireerd door de Everly Brothers. 10cc, jawel. In 1972 ook weer een Britse rockgroep opgevormd. uit Eric Stewart, Lol Cream, Graham Goldman en Kevin Godley. En zij hebben ook een heel mooi, eh, mooie ballad geschreven uit 1975, uh, I'm Not In Love. just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't in Time. Een van de bekendste eh, ballads uit de, de hard rock, progressieve, progressieve rock eh, hoek. En natuurlijk is dat van eh, Deep Purple. Het is afkomstig van het album Deep Purple Rock uit 1970. Mhm. En het heeft altijd heel hoog gescoord in allerlei hitlijsten. Maar Daan, het zit er alweer bijna op. Bijna. We gaan in ieder geval... twee plaatjes. Sowieso dit volgende nummer gaan we draaien. Ja. En dan kijken we daarna wel wat er gebeurt.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 city.